Correspondent Daisy Moore vertelt hoe het nu in Libanon is. Mensen moeten ontzettend wennen aan deze nieuwe realiteit. Het is natuurlijk allemaal zo snel gegaan. Dagelijkse luchtaanvallen op zoveel plekken. Niet alleen in Beirut, maar ook in andere delen delen van het land. 2000 doden tot nu toe, zoveel gewonden. Gewonden die helemaal niet meer geholpen kunnen worden in de ziekenhuizen... omdat die ziekenhuizen niet meer eh, functioneren. En ook omdat er niet genoeg hulpmiddelen zijn. Morgen is er een tweede Nederlandse repatriëringsvlucht vanuit Libanon. 9 op de 10 gedupeerde toeslagenouders hebben inmiddels het geld teruggekregen dat ze onterecht moesten betalen. Toch blijft het de ouders achtervolgen, zegt het ministerie van Financiën. Ze hebben bijvoorbeeld sociale en psychische problemen. Dat is niet op te lossen met geld, zegt de staatssecretaris. Wel kunnen ouders die daar last van hebben hulp krijgen via hun gemeente. In Thailand wordt hard gewerkt om olifanten in veiligheid te brengen die door overstromingen in de knel zijn geraakt. Rond de beroemde tempels van Chiang Mai leven veel mishandelde olifanten olifanten in opvangcentra. In die parken stijgt het water nu snel. Lokale Thaise media melden dat het water de olifanten inmiddels tot de nek staat. Ruim 100 olifanten zijn gered, 9 hebben dringende hulp nodig. En het is druk bij cv-monteurs. Nu het kouder wordt zetten mensen voor het eerst hun verwarming weer aan. Maar soms blijkt hij het dan niet te doen. Bij deze Utrechtse monteur staat de telefoon roodgloeiend. Nou, je merkt gelijk als de verwarmingen aangaan, dan eh, wordt het bij ons ontzettend druk. Uh, opstartproblemen na de zomer. De verwarmingen hebben dan een tijdje uitgestaan. Ehm, en dan is het altijd eh, even hectisch. Maar dat is ook altijd heel leuk. Want je helpt natuurlijk iedereen uit de kou. En mensen zijn heel dankbaar. De meeste ketels hebben elke twee jaar onderhoud nodig. Sla die beurten niet over, zeggen monteurs. Dan is de kans een stuk kleiner dat je ineens in de kou zit. Het weer dan, het koelt vanavond hard af. Het kan vannacht zelfs gaan vriezen. Het wordt sowieso niet warmer dan 3 graden. Morgen begint mistig, daarna volop zon en maximaal 16 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. When the wild to drag your name. I'll be the one to block the way. When the mountains echo with your feet. don't lose sight, no, I am here. Black clouds are overhead, but it's not. succeed beat. Hit the bourgeois beat. Uh, To the bourgeois beat. to the bourgeois beat. Uh, To the bourgeois beat. to the bourgeois beat. Uh, To the bourgeois beat. to the bourgeois beat. Uh, To the bourgeois beat. Uh, mm, me, I'm a me and mommy doing drugs in a penthouse suite. Way too good and way too free, so we live like the bourgeoisie. Mm. Me and mommy doing drugs in a penthouse suite. I'm the one I love you, mommy. You and me to the bourgeois beat. Me and mommy, me, me and mommy, me, me and mommy, me, me and mommy. feel free, so we live like the bourgeoisie. Me and mommy doing drugs in a penthouse suite. I'm the one I love you, mommy. You and me to the bourgeois beat. Me and mommy doing drugs in a penthouse suite. We're too good and we're too free, so we live like the bourgeoisie. Me and mommy doing drugs in a penthouse suite. I'm the one I love you, mommy. You and me to the bourgeois beat. Me and mommy, me, me and mommy. drugs in the penthouse suite. Way too good and way too free, so we live like the bourgeoisie. Me and doing drugs in the penthouse suite. I'm the one I love you, mommy. You and me to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat. bourgeois, bourgeoisie, bourgeoisie. bourgeois the bourgeois beat, the uh, bourgeois beat. Me and me, me and me and Doing drugs in a penthouse suite, way too good and way too free, so we live like the bourgeoisie. time I look into your eyes, I see the future.